Dat is voor mij aanleiding, want dat was niet onderdeel van het advies van de Gezondheidsraad. Dus voor mij aanleiding om opnieuw aan de Gezondheidsraad te vragen... zou je daar nou inmiddels anders over moeten denken? En dat advies hoop ik op hele korte termijn. Ik hoop zelfs volgende week hoop ik dat advies eh, te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat het Janssen-vaccin sneller zijn beschermende werking verliest dan andere vaccins. Op de A58 bij Roosendaal heeft de politie geschoten. Agenten wilden een automobilist oppakken, maar die sloeg op de vlucht. Na een wilde achtervolging losten ze uiteindelijk een aanhoudingsschot. De politie heeft sinds gisteravond drie tips gekregen over de dodelijke mishandeling op Mallorca afgelopen zomer. Carlo van 27 uit Waddingsveen kwam daarbij om het leven. Gisteren was er in de uitzending van Opsporing Verzocht aandacht voor de zaak. En de grote Sinterklaasintocht in Utrecht gaat niet door. Het feest zou eigenlijk komende zondag zijn. Maar de organisatie durft het door corona niet aan om grote groepen mensen samen te brengen. Als organisatie hebben we twee grote belangen. Hoe kunnen we de intocht van Sinterklaas zo veilig mogelijk organiseren. Voor het publiek, maar ook natuurlijk voor onze ruim 250 vrijwilligers die op die dag actief zouden zijn. Ja, en we zijn tot de conclusie gekomen dat wij ja, dat, ja, wij kunnen dat gewoon niet garanderen dat het al een beetje knap gaat. Er zijn wel kleinere intochten in verschillende wijken in de stad. Die gaan wel door. Het weer in het zuidoosten helder. Daar kan het vannacht licht vriezen. In de rest van het land bewolkt. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraasmeer is de vertraging 20 minuten... Dat heeft te maken met de file op de ring van Amsterdam, de A10 Oost, richting Zaanstad.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 Bij het RIVM zijn ruim 12.700 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat is het op twee na hoogste dagcijfer sinds het begin van de pandemie. Demissionair minister De Jonge heeft de Gezondheidsraad om een spoedadvies gevraagd over een extra prik met het Janssen-vaccin. Uit onderzoek blijkt dat Janssen sneller zijn beschermende werking verliest dan andere coronavaccins. Motocrosser Jeffrey Herlings is wereldkampioen geworden in de MXGP, de koningsklasse van de motocross. In Italië won hij de laatste en beslissende manche met overmacht. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen bewolkt. Morgen bewolkt en soms motregen. Het wordt dan een graad of 12. I'm out of time and all I got is four minutes, four minutes, I'm out of time and all I got is home minutes, four minutes, I'm out of time and all I got is home minutes, four minutes, I'm out of time.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 Ik heb het praten geprobeerd en daarna werd ik agressief. Wat ik toen dacht, dat is nog steeds van kracht. De klad zat Oh, was ik maar een gijzelaar. Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd klaverjassen.